Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. De Duitse fabrikant van Softenon heeft excuses aangeboden aan de slachtoffers van het medicijn. In de jaren 50 en 60 werden wereldwijd 10.000 misvormde kinderen geboren omdat hun moeder Softenon had gebruikt. De huidige topman zegt dat het hem spijt dat het bedrijf ruim 50 jaar heeft gezwegen. Hij onthulde een bronzen standbeeld met een misvormd kind als symbool voor de slachtoffers. Zo'n 100 wegwerkers zijn vannacht bezig geweest om de borden met de maximumsnelheid aan te passen. De limiet gaat op honderden kilometer snelweg omhoog naar 130 kilometer per uur. Daarvoor moesten ongeveer 2000 nieuwe verkeersborden zichtbaar worden gemaakt. In totaal mag vanaf vandaag op bijna de helft van de snelwegen 130 worden gereden. PvdA-leider Samson geeft toe dat hij in het tv-debat van donderdag een onjuist voorbeeld heeft gegeven van samenwerking in de zorg. Hij zei dat ziekenhuizen in de regio Eindhoven de mededingingsregels hebben omzeild om beter te kunnen samenwerken. De ziekenhuizen zeggen dat ze, juist vanwege die regels, hun plannen niet hebben uitgevoerd. Samson zegt nu dat hij iets te enthousiast is geweest. Vanaf vandaag wordt het steeds moeilijker om gloeilampen te kopen. In de hele EU kunnen winkeliers de lampen niet meer inkopen. Gloeilampen van 60, 75 en 100 watt waren al langer taboe en dat geldt nu ook voor de lagere wattages. De Europese Unie wil consumenten zo dwingen om over te stappen op energiezuinige lampen. Nieuwe eurobiljetten krijgen een symbool uit de Griekse mythologie als watermerk. Dat meldt het financiële persbureau Bloomberg. De keuze voor de oud-Griekse prinses Europa is opmerkelijk, omdat er wordt gespeculeerd over een vertrek van Griekenland uit de eurozone. Een woordvoerder van de Europese Bank wil het bericht niet bevestigen. Het weer, eerst nog lokaal wat mist, verder vandaag flink wat zon en maar weinig wind. Het wordt ongeveer 19 graden, morgen meer bewolking en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ZFM's zfmzandvoort.nl I might keep wasting my best days Never mind today. Oh, I'd better do something today. Oh, I'd better do something today. I am going for a walk today. c'est ce soir. J'ai pas envie de fermer ma gueule.